Robert Baltus met het NOS Journaal. Virgin-oprichter en topman Richard Branson heeft zijn medeleven betuigd... met de nabestaanden van het slachtoffer na het ongeluk met Spaceship Two. Het ruimtevaartuig explodeerde gisteren tijdens een testvlucht. Een van de piloten kwam om het leven, de tweede testpiloot raakte zwaar gewond. Brenton schrijft op zijn blog dat iedereen die betrokken is bij het project diep bedroefd is naar de gebeurtenissen. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft zijn steun betuigd. Het was geen NASA-missie, maar iedereen die zijn leven heeft gewijd aan het ruimtevaartonderzoek voelt de pijn, zegt de organisatie. De gouverneur van de Amerikaanse staat Maine heeft teleurgesteld gereageerd op een uitspraak van de rechter. Die verbiedt de staat om een verpleegkundige die in West-Afrika is geweest in quarantaine te houden uit angst voor ebola. De gouverneur wilde dat de vrouw verplicht drie weken thuis bleef. Dat is de incubatietijd verlopen. De vrouw vertoonde geen symptomen van ebola. De rechter zegt dat de vrouw niet geïsoleerd hoeft te worden omdat ze die symptomen van het virus niet vertoont. Hij noemt de angst voor de verspreiding van ebola in de Verenigde Staten niet helemaal rationeel. De gouverneur van Maine zegt dat de staat zich aan de wet zal houden. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Veghel in verband met de ontploffing van een rijdende auto. De bestuurder raakte daarbij gisterochtend zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf, er is nog niemand aangehouden. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat het slachtoffer wel eens bij de doorzochte woning kwam. Hij zou daar zijn opgegroeid. En hij zou eerder in aanraking zijn geweest met de politie. De trainer van de Russische eredivisieclub FC Rostov wil geen zwarte spelers meer aantrekken. Coach Igor Gomula zei tegen journalisten dat de club al genoeg zwarte spelers heeft. We hebben zes van die dingen, zei hij. De trainer ging in op, geruchten, dat de club een speler uit Cameroen zou aantrekken. Kamula zei dat vijf van zijn spelers al ziek waren en koorts hadden. Ik ben bang dat het ebola is, om eraan toe te voegen dat dat natuurlijk een grapje was. Kamula werd in september coach van Rostov. Het weer, het is droog, minima vannacht rond de 11 graden.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 this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut. falling down piece of toast, watch the evening news.